heeft mogelijk vier baby's omgebracht. Ook in de vierde koffer die op haar zolder is gevonden zat een babylijkje... De koffers werden gisteravond in Nijbeets gevonden bij een doorzoeking in het ouderlijk huis van de vrouw waar ze ook zelf woonde. Van drie koffers was al vastgesteld dat er een babylijkje in zat. Nog onduidelijk is de doodsoorzaak van de kinderen die tussen 2002 en begin dit jaar zijn geboren. De zaak kwam aan het rollen toen iemand uit de naaste omgeving aangifte deed. Omdat de vrouw regelmatig zwanger was, maar er nooit kinderen werden gezien. Aanvankelijk zei de verdachte tegen de politie dat ze haar baby's had afgestaan voor adoptie. Na haar arrestatie woensdag bekende de vrouw dat ze dood waren. Het herstel van de wereldeconomie lijkt alweer aan kracht te verliezen, dat zegt de OESO, de denktank van de rijke landen. Dat het herstel moeizaam verloopt maakt de OESO op uit een aantal tegenvallende berichten over de Amerikaanse arbeidsmarkt en de Duitse industrie. Verder verwacht de OESO dat de economische groei in opkomende economieën als India en China en Europese landen als Frankrijk en Italië de komende maanden afneemt. Alleen van Duitsland wordt relatief robuust herstel verwacht. De productie van de industrie is weliswaar in juni iets gedaald, maar de Duitse regering wijst op de sterke buitenlandse vraag naar Duitse producten, waardoor orders voor fabrieken zijn gestegen. Door nieuw noodweer staan helikopters met hulpgoederen in het noordwesten van Pakistan aan de grond. Door de stormen en moessonregens van de laatste tijd zijn 12 miljoen Pakistanen in meer of mindere mate getroffen, zeggen de autoriteiten. Kritiek op de regering zwelt aan, vooral op president Zardari die in Europa op bezoek is. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe.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 Rechtstreeks vanuit de bar van Hotel Hoogland aan de Westerparkstraat. Vanavond staat er weer jazz op de kaart. En hoe? Niet alleen in Hoogland, maar in veel Zandvoortse etablissementen. Want we vieren net jazzweekend. Gisteravond ingeluid. En vandaag voortgezet met Jazz Behind the Bar. Als opwarmetje dit jazzprogramma van CFM. Samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Techniek Roy Haldeman. Rustig beginnen. Met een mooie blues. Gespeeld door jazzorganist Jimmy Smith. Die zijn instrument vaak als een mitrailleur bespeelt. Maar nu ingetogen gitarist Kenny Burrell begeleidt. Blues voor Dell. Have you ever had the feeling that the world's gone and left you behind? Have you ever had the feeling that you're that close to losing your mind? You look around each corner You try to play it cool, perhaps. Pretend that you don't care. But it doesn't do a bit of good. You got to seek till you find. not around. Still, it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining no ground because my angel eyes scent. They glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent, misspent with angel eyes? why my angel eyes ain't here. Excuse me while I disappear. Een popsong uit de jaren 50 van Matt Dennis. Die een jazzstandard is geworden. Gezongen door een popster die ook zijn stem naar de jazz heeft gekeerd, namelijk Sting. Joe Sample was een van de leidende figuren van de bebopband Jazz Crusaders, later verkort tot Crusaders. In 1969 begon deze pianist echter daarnaast een solo carrière in de jazz en hij werd een van de voormannen in het gebruik van het keyboard. Maar ook op de piano bleef hij prachtige nummers opnemen, zoals deze Bitter Sweet. a little while Although you're gone I won't be lonely I remember April and that smile And I'll smile I remember April Gezongen door de Nederlandse jazzdocenten en jazzzangeres Lils McIntosh, die vanavond in Zandvoort is te horen. In het kader van eh, Jazz Behind the Bar is zij de grote attractie in Café Oomstee in de Zeestraat. In 1963 debuteerde zij met het album It's Not Perfect To Be Easy, waarmee zij meteen namaakte. In het jaar 2000 werd haar cd Black Girl bekroond met een Edison. Dat album werd trouwens geproduceerd door Hans Dulver, die morgenavond de slotact is van het jazzconcert op het Gasthuisplein. We gaan nog een keer naar uh, Lils McIntosh luisteren. We werd ze in het eerste nummer begeleid door onder andere pianist Peter Bates. Nu is Cor Bakker op de piano haar begeleider. Lils McIntosh met de ballad The Summer Knows. Oh, a oh, oh. prachtige ballad uit 1938. You Go To My Head. Door vele jazzmuzikanten gespeeld. En hier in Hoogland ditmaal door de Amerikaanse jazztrompetist Chris Botti. Botti ging ooit een muzikaal partnerschip aan met... Eh, partnerschap moet ik zeggen, aan met... Eh, de, ja, eh, ik maak me niet in de war, Floris. Met de popmuzikant Paul Simon. En vanavond dus in Jazz Behind the Bar in Zandvoort in een aantal etablissementen. Morgenavond is er op een groot podium op het Gasthuisplein het grote jazzconcert. En een van de sterren is daar de Nederlandse jazzvocaliste Greetje Kouwveld. Die ooit als jong meisje begon met het, dansorkest, de Skymasters van de Afro. Greetje is bijna 70, Frits. Morgenavond wordt ze begeleid door het trio van Johan Clement en de begenadigde Nederlandse saxofonist Jan Menu. En Gertje Karveld en Jan Menu horen we hier in een fraaie song van Kurt Weil, Low." summer day withers away too soon too soon speak low when you speak low our moment is swift like ships adrift we're swept apart too soon Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon I feel wherever I go that tomorrow is near, tomorrow is here, and always too soon. The könnte ich was niet alleen vibrafonist, drummer, pianist, zanger, bandleider en entertainer. Hij produceerde zo af en toe ook albums. Dan nodigde hij een muzikale collega uit om samen een en ander op te nemen. En zo deed hij dat ook met tenorsaxofonist Dexter Gordon met zijn sonore geluid. En van dat album hoorden we net de populaire Shearing-compositie Lullaby of Birdland. Ik had nog nooit van hem gehoord, althans hij was mij nog nooit opgevallen. Nou, toevallig kreeg ik onlangs muziek in handen, gezongen door Steve Terrell. Hij blijkt al meer dan 40 jaar mee te draaien in de muziekwereld, als producer, songwriter, maar ook als zanger met zijn mooie gebarsten geluid. Alsof er jaren achter een whisky doorheen is gegleden. Steve Terrell heeft inmiddels een aantal albums gemaakt met het bekende Sinatra-repertoire. Maar het is allemaal danig opgefrist. En ik ga de komende tijd regelmatig wat van hem draaien. Vanavond Steve Till met A Kiss to Build a Dream On. in my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. one thing before we part a kiss to a dream on drie grote jazzgitaristen gaven in juli 1980 een concert in een wijngaard in Californië. Dat waren Barney Kessel, Charlie Beard en Herb Ellis. En gelukkig werden daar ook opnamen van gemaakt en één daarvan hoorden we net. De Sodanso Samba van de Antonius Carlos Jobim. Met drie saxofonisten gaan we het eerste uur van deze vrijdagavond live besluiten. James Carter, Benny Golson en Brentford Marsalis in ook al zo'n bekend nummer waarmee Benny Golson de jazzwereld heeft verrijkt. Whisper Not.